Van 4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor de zorg voor Q-koortspatiënten. Dat bedrag is geen compensatie of schadevergoeding, maar een vorm van tegemoetkoming, zegt het kabinet. In 2007 brak Q-koorts uit rond een geitenboerderij in Brabant en duizenden mensen werden ziek. 74 patiënten overleden. 300 patiënten stellen nu de overheid aansprakelijk wegens nalatigheid. De overheid heeft de bevolking niet voldoende geïnformeerd, vinden de patiënten, en niet genoeg gedaan aan de bestrijding. De 10 miljoen die nu is toegezegd is voor het steun- en adviespunt over Q-koorts, STAP, en voor verder onderzoek naar de ziekte. Ouders moeten de naam van hun doodgeboren kind straks kunnen laten opnemen in de basisregistratie personen. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van minister Plasterk om de wet te wijzigen in reactie op een petitie van ouders die door 82.000 mensen is ondertekend. De ouders vinden het een groot emotioneel gemis dat hun levenloos geboren kind op papier niet bij het gezin hoort. Het is de bedoeling dat ouders hun kinderen met terugwerkende kracht in de basisregistratie kunnen laten opnemen. Het wetsvoorstel moet nog langs de Raad van State voor advies en daarna naar de Tweede en de Eerste Kamer. De autoriteiten in Hamburg doen onderzoek naar mogelijk gewelddadig optreden van de politie bij de G20-top. Zeker 27 agenten zouden lichamelijk letsel hebben toegebracht aan betogers, dat melden Duitse media. In totaal loopt er een onderzoek naar 35 agenten. De verwachting is dat dat aantal nog stijgt. Tijdens de G20-top van een week geleden waren er hevige rellen. In totaal raakten 476 politiemensen gewond. 200 demonstranten moesten naar het ziekenhuis. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. De zon breekt door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Dan is het ook een graad of 20. Zondag is het droog en dan is er geregeld zon. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 10 kilometer file tussen Blarikum en Afrit Bunschoten. Bij Barneveld 3 kilometer file en richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. 13 kilometer file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Waardenburg. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere Buiten-Oost 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met eh, enkele auto's op de A10 Ring Noord richting Zaanstad. Daarom is de rijbaan dicht bij de Koentunnel. Staat 4 kilometer vanaf Schellingwoude. Verkeer richting Zaanstad kan beter omrijden via de zuidkant van Amsterdam.